10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Fiat heeft een crimineel netwerk opgerold. Zes mensen uit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland zijn opgepakt. De hoofdverdachten zijn een 66-jarige man uit Hillegom... en een 61-jarige man uit Hoek van Holland. Ze regelden spookwoningen voor criminelen... en vervalste werkgeversverklaringen, bankafschriften en loonstroken. De Fiat verdenkt de mannen ervan dat ze zeker 1,4 miljoen euro hebben witgewassen. Bij de invallen is bijna een half miljoen euro aan contanten gevonden. Ook zijn voorraden ecstasy, anabolen en geneesmiddelen in beslag genomen... met een totale waarde van zeker een miljoen euro. Het dak van stadion Galgenwaard van FC Utrecht wordt vandaag extra gecontroleerd. Alle lasverbindingen boven de vier tribunes worden nagekeken. Aanleiding is het instorten van het dak van AZ in Alkmaar eerder deze maand. Vermoedelijk nadat lasnaden waren gescheurd. De stadions zijn door hetzelfde bedrijf gebouwd. Direct na het instorten van het dak in Alkmaar is al naar het dak van Galgenwaard gekeken. Maar toen was nog niet duidelijk dat het probleem waarschijnlijk in de lasnaden zit. Om er zeker van te zijn dat alles goed is, wordt nu een extra inspectie uitgevoerd. Het internationaal ruimtestation ISS heeft een tweede aanlegplek voor commerciële ruimtevluchten. Twee astronauten hebben de poort in zes uur aangebouwd. De tweede poort is voornamelijk bedoeld voor SpaceX en Boeing... en kan ook gebruikt worden bij een nieuwe maanlanding van de Amerikanen over vijf jaar. Boeing wil er dit najaar voor het eerst gebruik van maken voor een testvlucht. In de buurt van Nijkerk zijn bij een brand in een kippenschuur 16.000 kippen omgekomen. De brand brak vanochtend uit en was al snel uitslaand. De kippen waren niet meer te redden. Wel kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar een andere kippenschuur. Het weer, een zonnige dag vandaag met eerst alleen in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 20 en 25 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer met mogelijk lokaal een uitschieten van 30 graden in het weekende. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 could be anywhere in the USA. Texas, Tennessee, down in FLA. Oh, when the weekend falls and all the girls come out, that's what a country boy's life is all about. Well, there's a band or a jukebox everywhere we go. Get in the car, turn up the radio. Country music playing out in the streets. Hey, place I get a burning desire And when the guitar's play, it really feeds the fire dat waren de Bellamy Brothers met Country Beat. Als jij je afvraagt waar je naar luistert, dan weet je dat ze langzamerhand wel. Hè? Nashville Country Radio. Twee uur lang zijn we weer bij je met de lekkerste country. Afgewisseld met Amerikanen en Bluegrass. Wat gaan we doen de komende twee uur? Natuurlijk weer het Spotlight album. Twee nummers van het album. Kom on over. Shania Twain is aan de beurt, jawel. En in het tweede uur natuurlijk ook de Nashville Spiegelplaat. We doen weer een greep in onze digitale brievenbus. Kortom, twee uur lang helemaal bomvol. Dus gaan we gauw verder. Met Met de formatie die bluegrass en southern rock maakt. American Drive en de Willow Creek Dam. In the big pine woods on Willow Creek Mountain. It's where I was raised to be a man. It seems all the good things that's fond in my memories are tied to that Bull Creek land. big dozer rumbles on Willow Creek Mountain saw stills alive from the tree. The water is rising on Willow Creek Mountain from the dam that they said it had to be. Slow down the man that dams up the river. Down the man who drowned the life I've known. Down the world that's so ever changing. For it robbed me of my Willow Creek home. is rolling off an old creek mountain from the ashes that once was my home. They moved daddy's grave off Willow Creek Mountain to a strange ground that he's never known. When the cold waters cover Willow Creek Mountain, her beauty will fade with the land. The world won't remember Snake Mountain or the price paid for progress of man. Slow down the man that dams up the river. Damn the man who drowned the life I've known. Damn the world, it's so ever changing. For it brought me up my Willow Creek. the river. Damn the man who drowned the life I've known. Damn the world that's so ever changing. Ford robbed me of my Willow Creek home. Ford robbed me of my Willow Creek home. Dat waren American Drive en de Willow Creek Dam. Ik zei het net al, we doen weer een greep in onze digitale brievenbus... want heel veel artiesten hebben weer info at gemaild... met hun nieuwe single of singles die ze inmiddels al uitgebracht hadden... waarvan ze wilden weten of wij die onder de aandacht van jullie wilden brengen. Zoals de volgende ook, uit Ierland komt hij. Zijn naam is Brandon Kelly en dit is Our Crusade. En mocht je zelf natuurlijk weer wat willen sturen... info at dat is nog steeds het e-mailadres. En dan is het nu tijd inderdaad voor Brandon Kelly. Cast a stone if you're all alone and watch the river flow. Don't waste your time lost in your mind. Some things you'll never know. I miss you more than I did before and it's hard for me to say. Love isn't love if it isn't shared. fingers in your hands and the pain it cuts too deep.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 You should be putting them lips right here. They look lonely and need some kissing, so why you sitting way over there? Bring them on over, you got my permission, baby to get to putting them lips right here, them lips right here. Let's get to putting them lips right here. things in common that Trace Atkins en Damn Lips on Mine uit 2012 alweer. Bij Nashville ben je gewend dat we country afwisselen met bluegrass en Americana. En daar is het nu tijd voor geworden. Ze komt uit Boise, Idaho. Haar naam is Eileen Jewel en dit is Bang Bang Bang. but he's a real sharpshooter. I don't believe he's got an arrow and bow. People all think he just couldn't be cute, but I saw him down at the gun show. He appeared to be about two years of age. A really freaky thing to see. He was bragging about his sawed off six gauge, hidden right up his tattered sleeve. I asked him if the gun had a sight. How can you hit your mark that way, little Cupid? He just laughed outright. He said, I don't take aim, I just bang, bang, bang. I don't take aim, I just bang, bang, bang. He fired off a few hot rounds. Right into the sorry crowd No blood, no gore, no one hit the ground They all just fell in love with whoever they happen to be around. It's funny until it happens to you. Be sure you stay well out of his way. Love is careless, random, and cruel. He don't take aim, he just. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang. als je denkt dat deze dame alleen maar Amerikanen muziek maakt, dan vergis je je eigenlijk, lelijk. Want ze heeft in 2010 zelfs het album Butcher Haller uitgebracht. En dat is een album vol met Loretta Lynn covers. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ga eens eventjes in ons Nashville archief duiken om te kijken of ik die kan vinden. Want dat lijkt me wel heel leuk om daar gewoon een keer een spiegelplaat van te maken. En suggesties voor een spiegelplaat zijn natuurlijk ook altijd welkom. Info at Dat is inmiddels ons overbekende e-mailadres. De Pistol Annies. Ja, deze drie dames hebben in 2011 het album Hell On John Hills uitgebracht. En van dat album ga ik een liedje draaien. Dat gaat over een vrouw die haar man verlaat en een tijdelijk onderkomen zoekt.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 If you want someone to hold you, if you got some love to share. heart. Let me hold you, baby, and I will miss to hold you, baby, and I will mend your broken heart. If you need someone to love you, if you want someone to care Please be friends. was de Limburgse country-formatie de Moonlight Riders met Looking at Him. En als je een beetje bekend bent met de Nederlandse country scene, dan weet je dat deze band de voorloper was van Cash on Delivery. En over Nederlandse countrybands gesproken, op zaterdag 28 september van dit jaar zal de eerste editie van het Country Festival Beeg plaats gaan vinden. In Grevenbicht aan de Weg vereist een gezellige muziek- en genietfestival. Eten, drinken, kopen, hebben dingetjes, workshops, schapen drijven bedrijven jammen, demonstraties met paarden en ponies en vijf topbands op het podium. Onder andere Cedar Springs uit Limburg, Gentle Blue uit Zuid-Limburg, Derek Drekpack moet ik zeggen uit Duitsland, Violet's Tale uit Limburg en de Country Rings uit Zuid-Holland. Lijkt je dan nou een heel leuk festival? Kijk dan even op de Facebookpagina van Country Festival Beeg voor de verdere informatie. Gaan we verder met Taylor Swift. Dit is Red. Loving him is like driving a new Maserati down in de tijd dat ze nog country muziek maakte. En als ik heel eerlijk ben, had ze dat voor mij ook mogen blijven doen. Uit 2012 was dat alweer Taylor Swift en Red. Americana, nou, daar gaan we nu mee verder. Van het album Seeds* is dit Carrie Powers en Grace and Harmony. between tall trees divided. 1961. geschreven door Henk Cochran en Helen Howard. Farron Young en I Fall to Pieces. En als je nou denkt van, hé, hey, die komen bekend voor. Maar ik ken dit nummer toch ook van een dame? Ja, dit klopt. Dit was origineel van Patsy Cline. Dat was trouwens ook haar eerste nummer 1 hit in Amerika in de country charge. We gaan verder met Bluegrass, Grassville en The Lonely Tonight. En daarna is het tijd geworden voor onze digitale brievenbus. And you think that the ones the soul boy would learn. But when I came home, your things were gone, your bags were by the door. Is it true that you don't love me anymore? How long will it take before I realize your cheating heart will never be? guy like me, I believe a lie thought this time that you wouldn't go. You broke my heart and now I'm here so sad and so blue. And tonight you're fine out with your Mr. New. How long will it take before I realize your cheating heart will never be true? hebt een... Eh, e-mail. Dat klopt. Uit Engeland kregen we van Eve Marie Barnwood een e-mail. En die stuurde hem naar info.nashvilleradio.nl. Zij vroeg aandacht te besteden aan haar single Don't Be Afraid. En dat doen we ook bij deze. Don't be afraid. voor ons Spotlight-album. Marlies de Bie uit Zandvoort stuurde een e-mail naar info.nashforradio.nl en vroeg ons aandacht te besteden aan het album Come On Over van Shania Twain. Dit album zorgde voor de definitieve internationale doorbraak van Shania en op het album staan de volgende hits. You're Still The One From This Moment On, Man, I Feel Like A Woman And That Don't Impress Me Much. Maar Marlies heeft vier hele andere nummers uitgezocht. Die gaat allereerst luisteren naar Rock This Country en daarna Love Gets Me Every Time. Zelf een suggestie, info at is ons e-mailadres. Dit is het Nashville Spotlight Album. I woke up this morning with a buzz rolling round in my brain. I haven't been drinking, but it feels pretty good just the same. It must be contagious, it looks like it's going. this world this world Album. God darn, God. Country Radio, your weekly dose of country. Mama said, don't go near that river wearing that Sunday dress. I spent a lot of money on that pretty little thing, so you better not get it wet. But I couldn't help but want to jump right in when I felt that summer sun beat down. I did what she girl Dat was uit Canada Victoria Banks en Mama Set Don't. En van de ene Victoria gaan we naar de andere.